Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet wil kijken naar de hoge energieprijzen. De prijs voor gas schiet al dagen omhoog. Veel mensen zijn volgend jaar waarschijnlijk honderden euro's meer kwijt. Demissionair minister Hoekstra had niet verwacht dat de prijzen zo snel zouden stijgen. Een van mijn verbazingen is hoe snel dit probleem enorm groot is geworden. Volgens de minister wil het huidige kabinet snel kijken naar maatregelen om mensen te helpen. Apeldoorn heeft weer stroom. Door een brand in een transformatorhuisje lag de boel twee uur plat. Honderden huizen zaten zonder stroom, stoplichten deden er niet. En ook verschillende bedrijven en winkels zaten in het donker. Inmiddels is de boel dus weer opgelost. Het werk in de autofabriek van VDL in Born is stilgelegd. VDL heeft te maken met een digitale aanval. Die begon vanochtend en zorgt ook voor serieuze problemen bij andere vestigingen van het bedrijf. Kan niet of nauwelijks worden gewerkt, VDL. Ook in de Belgische plaats Waregem hebben scholieren een kort lesdagje. Iedereen is naar huis gestuurd omdat er mogelijk een gewapend iemand rond zou lopen. Die jongen van 18 zorgde vanochtend ook al voor paniek bij een hogeschool in Kortrijk. De duizenden studenten daar werden door de politie naar buiten begeleid. We wisten eigenlijk nog niet zoveel, maar toen we in de lessen waren zagen we dingen verschijnen van medeleerlingen. Uh, dat er een man zou rondlopen met een wapen. En enkele, een mes. Ja, en een tijdje later zijn we naar de expo geleid. Inmiddels mogen de studenten in Kortrijk onder begeleiding hun spullen ophalen. Maar de verdachte heeft zich dus mogelijk verplaatst naar Waregem zou dus gaan om een jongen van 18 met mentale problemen. Hij zou vanochtend tegen iemand hebben gezegd dat hij iets wilde aanrichten. Het weer. Op steeds meer plekken is het zonnig. Het is 16 of 17 graden in de zon. Waar het bewolkt is blijft de temperatuur steken op een graad of 14.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 Ah, I, love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair ah, I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air smile, I know she must be kind.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 Alle scholen in die gemeente houden hun deuren gesloten... en zo'n 10.000 leerlingen moeten noodgedwongen op school blijven. In Kortrijk werd vanochtend een school ontruimd... vanwege een melding over de gewapende man. De gemeente Stijn in Limburg is uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. In de jury van de prijs zit onder andere de voormalige officieuze minister van gehandicapte zaken, Rick Brink. En Nederland is nu helemaal oranje op de kaart van coronagevallen van de Europese Gezondheidsdienst ECDC. En dat is de op één na laagste waarschuwingskleur.